De woordvoerder van president Sarkozy heeft dat in Parijs gezegd. De ministers van Financiën van de EU-landen leggen in Brussel de laatste hand aan een stabilisatiemechanisme voor de euro. Zij willen daarmee voorkomen dat andere eurolanden net zulke financiële problemen krijgen als Griekenland. De EU wil het plan bekendmaken voordat de beurzen in het Verre Oosten opengaan. Oud-staatssecretaris van Financiën Ferdinand Grapperhaus is overleden. Hij was lid van de KVP en was bewindsman in het kabinet De Jong van 1967 tot 1971. Grapperhaus was in die periode verantwoordelijk voor de invoering van de BTW. En verder introduceerde hij het huurwaardeforfait. Na zijn politieke carrière was hij hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Leiden... en daarna werd hij hoogleraar in de geschiedenis van de belastingen. Over dat onderwerp schreef hij verschillende boeken, waaronder Alva en de Tiende Penning. Ferdinand Grapperhaus, die in Italië woonde, is 82 jaar geworden. In Duitsland is de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijtgeraakt in de Duitse Eerste Kamer, de Bondsraad. Dat komt door de uitslag van de deelstaatverkiezingen in noord rijn westfalen de grootste Duitse deelstaat. Onduidelijk is nog welke partij de grootste wordt, CDU of SPD. Beide partijen verloren, vooral de CDU. De Groenen zijn in Noord-Rijn-Westfalen de grote winnaars met een verdubbeling van het aantal zetels. De comeback van Tiger Woods verloopt nog altijd moeizaam. Na een paar teleurstellende optredens op toernooien trok Woods zich nu terug tijdens een toernooi in Florida wegens een nekblessure. In de eerste drie rondes had Woods al een achterstand opgelopen van 10 slagen op de leider in de wedstrijd weer vannacht af en toe opklaringen.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 I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that Put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Uh-huh. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things involved above. I need jacket. don't you see?